Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Washington is een uur geleden de avondklok ingegaan... maar bij het Witte Huis staan nog steeds honderden betogers... die niet van plan zijn om naar huis te gaan. De demonstranten protesteren al dagenlang tegen de dood van de zwarte arrestant George Floyd... door politiegeweld. Gisteren grepen militairen en de Amerikaanse politie... een half uur voor het ingaan van de avondklok in. Nu is dat nog niet gebeurd... Wel staan rond het Witte Huis tientallen agenten en militairen. Ze hebben een ruim gebied rondom het presidentiële paleis afgezet. Bij het belangrijkste gerechtsgebouw in Parijs zijn rellen uitgebroken. Dat gebeurde nadat duizenden mensen een vreedzaam protest hadden gehouden... tegen politiegeweld in de VS en in Frankrijk. De demonstranten betoogden tegen de dood van George Floyd in de VS... maar ook vanwege de dood van Adama Traoré... Een zwarte arrestant die in 2016 overleed in een Franse politiecel. Zijn dood is nog altijd niet opgehelderd. Betogers in Parijs stichten brand en gooiden stenen naar agenten. In Lille en Marseille kwam het ook tot ongeregeldheden tussen betogers en de politie. En burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze achteraf bezien... niet de juiste informatie had over het protest van maandag. Dat staat in een brief van de gemeenteraad waarin ze alle feiten op een rij zet. De organisatie en de Amsterdamse politie hielden rekening met maximaal 300 demonstranten... terwijl er uiteindelijk zo'n 5000 mensen naar de Dam kwamen. Als ze dat had geweten had de demonstratie verplaatst kunnen worden... of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd dat mensen geen afstand konden houden... en zich niet aan de coronaregels hielden. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond de 12 graden. De komende dag zon, ook bewolking. In de middag en de avond kan er vooral in het oosten een bui vallen met kans op onweer.